Vorige week werd duidelijk dat de top van Schiphol vorig jaar hogere bonussen voor de korte termijn heeft gekregen dan het jaar ervoor. Een deel van de Kamer is daar kwaad over. De jager gaat er bij de Raad van Commissarissen van Schiphol op aandringen de bonussen van zittende bestuurders aan te passen. Twee gezinnen in Velden hebben gisteren een poederbrief gekregen. De families hebben de brieven meegenomen naar een politiebureau in Venlo... dat uit voorzorg in quarantaine is geplaatst. Daardoor zitten er nu vier burgers en vier agenten voorlopig vast. Ook een basisschool in Velden, waar kinderen uit de twee families naartoe gaan, is tijdelijk dicht geweest. Maar de 63 kinderen en de 35 leerkrachten konden vanmiddag weer terug, omdat er geen besmettingsgevaar is. Duitsland en Frankrijk voeren overleg om een oplossing te vinden voor hun geschil over de Griekse schuldencrisis. Frankrijk wil dat Europese landen zelf Griekenland te hulp komen. Duitsland voelt er meer voor om het IMF in te schakelen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil dat de EU-leiders er donderdag en vrijdag op hun topconferentie knopen over doorhakken. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat niet nodig, omdat de situatie in Griekenland volgens haar niet acuut is. Onder meer Frankrijk en Italië steunen Barroso wel. In het Gelderse Wapenveld is een vuilniszak met vijf dode lammetjes in het water gevonden. De dieren waren pas geboren. Medewerkers van een waterschap ontdekten de zak bij een hek van een gemaal. Het waterschap Veluwe zegt dat de lammetjes waarschijnlijk bij de geboorte zijn gestorven... en dat de eigenaar op een goedkope manier van de dieren af wilde. De vondst is bij de politie en de Algemene Inspectiedienst gemeld. De vijf dode lammetjes zijn afgevoerd.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.